Start. Jobboot met het NOS Journaal. Bisdommen en orders in de Rooms-Katholieke Kerk waren op de hoogte van seksueel misbruik door geestelijken. Maar adequaat optreden door de kerk bleef uit. Ook was er te weinig aandacht voor de slachtoffers. Dat zegt de commissie Deetman in zijn eindrapport over het seksueel misbruik in de kerk tussen 1945 en 2010. Deetman schat dat tussen 1945 en 1981 tussen de 10 en 20.000 minderjarigen in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen zijn misbruikt. Bij enkele duizenden jongeren kan volgens de commissie gesproken worden van ernstig misbruik. Volgens de commissie is het celibaat niet de verklarende factor voor seksueel misbruik, maar het maakt geestelijken wel kwetsbaarder voor grensoverschrijdend gedrag. De Rotterdamse bisschop Beer is volgens de commissie ernstig tekortgeschoten bij zijn aanpak van gevallen van misbruik. Ook nam hij geen maatregelen om herhaling te voorkomen. Omdat seksueel misbruik niet alleen in katholieke instellingen voorkomt, vraagt Deetman de overheid een plan van aanpak op te stellen om jongeren te beschermen. Minister Donner lijkt voor het eerst in het openbaar zelf ook te speculeren over zijn benoeming als vicepresident van de Raad van State. Het kabinet zal Donner zometeen voordragen als opvolger van de huidige vicepresident Cenk Willink. Donner wordt als minister opgevolgd door voormalig CDA-kamerlid Spies. Die is nu nog lid van gedeputeerde staten in Zuid-Holland. Containeroverslagbedrijf ECT dreigt het havenbedrijf Rotterdam met een schadeclaim van 900 miljoen euro. ECT voelt zich benadeeld door de komst van nieuwe bedrijven naar de Tweede Maasvlakte. Die zouden makkelijker een plek krijgen en minder hoeven te betalen. ECT eist dat de ingebruikname van de terminals op de Maasvlakte wordt uitgesteld en dat het niets hoeft te betalen voor de uitbreiding van de Amazonehaven. Het havenbedrijf zegt dat het niet kan ingaan op de eisen. Het zou onder meer betekenen dat bestaande contracten moeten worden opengebroken, al dus het havenbedrijf. Het weer, regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit, was... Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer.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 Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those who mutilated. can not tell And some they will and some they won't But some it's just as well no need to be afraid.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 Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new feeling you get from whatever makes you smile. stuur u allemaal fijne dagen.